Blijkt uit cijfers die de NOS heeft opgevraagd bij de politie. En vaak kwam dat door een personeelstekort. Maar daarnaast zijn zaken de laatste tijd ook steeds complexer geworden, zegt de politie. De bewijsbaarheid van zaken wordt steeds ingewikkelder. Er zijn eh, steeds meer eisen waaraan een procesverbaal moet voldoen. Eh, eh, dat is ook terecht, hè? dat gaat om de rechten van een verdachte. Maar dat betekent dat er meer tijd in gestoken moet worden. Veruit het grootste deel van de zaken die wordt doorgeschoven gaan over cybercrime en oplichting. En die worden vaak als kansloos ingeschat. Bijvoorbeeld omdat de daders in het buitenland zitten en daar niet aangepakt kunnen worden. De vulkaan Tsukarajima in het westen van Japan is uitgebarsten. Voor zover we weten zijn er nog geen doden of gewonden gevallen. Volgens Japanse media vielen stenen op 2,5 kilometer van de vulkaan. In het gebied rond de krater geldt de hoogste alarmfase. Kom niet meer met de auto naar Zandvoort. Volgens de gemeente zijn er geen parkeerplekken meer beschikbaar. En ook op andere plekken leidt het mooie zomerweer tot topdrukte. Zoals in Scheveningen en Kijkduin. Op de route van Haarlem naar Zandvoort staat een file. En ook de wegen van Scheveningen en Noordwijk staan vol, zegt de ANWB een half uur geleden begonnen de renners aan de laatste etappe van de Tour de France. De mannen legden vandaag 116 kilometer af van Nanterre naar Parijs. Laura reisde van Utrecht naar Parijs om de huldiging van dichtbij mee te maken. Dat zal vooral ook eh, het champagne-moment zijn voor eh, nou ja, de Nederlandse ploeg Jumbo-Visma... die eh, er met de winst vandoor lijkt te gaan als hun Deense kopman Jonas Vingegaard... in ieder geval heel huis over de streep kan komen hier in Parijs vanavond. Dat zal rond een uur of acht zijn. Ik gok dat het daar ook goed druk gaat zijn. De wedstrijd voor mannen is dus bijna afgelopen. Die voor vrouwen is net begonnen. De Nederlandse Lorena Wiebes won vandaag de eerste etappe. Het is voor het eerst in 13 jaar dat het vrouwenpeloton weer een Tour de France rijdt. En dan het weer. Vanavond minder wind en nog lang warm. Morgen ook warm, afwisselend wolken. Kans op een buitje. De dagen daarna wat koeler en af en toe wat regen. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB.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 Jumped out the stoop, yeah. Never wore a suit, um. Rap niggas come around, savage, yeah, spooked. Fuck my best partner, make a bitch drop Never sold drugs, nigga, I'm a robber. Yeah. Little bitch bother, hit dog holler. Hit my first lick, went and bought a money collar.